Mariette Krol met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het veto dat Rusland heeft uitgesproken tegen een VN-tribunaal voor de MH17-ramp een tegenslag, maar zegt dat Nederland vastberaden blijft om de daders te vervolgen en te berechten. De premier wil nu andere opties uitwerken voor vervolging op nationaal en internationaal niveau. Minister Koenders noemde het voor de VN-veiligheidsraad onbegrijpelijk dat een lid van de raad gerechtigheid belemmert. Rusland was de afgelopen avond het enige land in de Veiligheidsraad dat tegen een tribunaal stemde. Elf andere landen steunden de resolutie, drie landen onthielden zich van stemming. Op een stuk strand van het Franse Réunion, een eiland ten oosten van Madagaskar, zijn wrakstukken gevonden van een vliegtuig. Een Amerikaanse functionaris heeft gezegd dat ze van hetzelfde type toestel zijn als de vermiste MH370 van Malaysia Airlines, een Boeing 777. Dat toestel verdween op 8 maart vorig jaar spoorloos. Het eiland reunion ligt zo'n 4000 kilometer westelijk van het gebied waar het vliegtuig verdween. Maar het is ook mogelijk dat het een ander toestel is. De afgelopen jaren zijn in de buurt van Réunion verschillende toestellen in zee gestort.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 Zo'n 100 boeren verzamelden zich de afgelopen avond met hun tractor in het Waalse Lessine. Daar staken ze op rotondes autobanden in brand en blokkeren ze enige tijd de snelweg. De komende dag volgen acties in Vlaanderen. Het weer, vannacht minder buien en een graad of 12.